Peters met het NOS Journaal. Vissers hebben voor de zuidkust van Mexico of Warana's... waren verstrikt geraakt in visnetten en zijn vermoedelijk gestikt. Ze dreven bij de kust van Barra de Tepec... in het zuiden van de staat Oaxaca. Kort na de lugubere vondst ontdekten de vissers nog eens 100 dode schildpadden. Veel dieren waren al aan het ontbinden toen de vissers ze vonden. Hoe de dieren zo massaal in de visnetten terechtgekomen zijn... is vooralsnog een raadsel. Het toerisme in Nederland neemt steeds meer toe. Met name het aantal buitenlandse toeristen stijgt flink. In 2017 met meer dan 10 procent. Dat levert een hoop extra geld op. Vorig jaar besteden buitenlanders bijna 30 miljard euro in ons land. In totaal is het toerisme in Nederland goed voor een omzet van ruim 82 miljard euro. Het levert ook steeds meer banen op. Omgerekend naar voltijdsbanen werken 455.000 mensen in de toeristische industrie. Volgens PVV-leider Wilders is de man die hem in een video op Facebook met, Facebook met de dood bedreigt van Pakistaanse afkomst. De politie wil daar niets over zeggen. De video is gemaakt op Den Haag Centraal en de man spreekt Urdu, de nationale taal van Pakistan. Hij is gisterochtend opgepakt op het station. De politie spreekt van een ernstige dreiging. Er is overleg geweest met justitie en de burgemeester van Den Haag. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Ajax heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. In Kiev speelden de Amsterdammers met 0-0 gelijk tegen Dynamo Kiev uit Oekraïne. De eerste wedstrijd eindigde vorige week in een 3-1 overwinning voor Ajax. Tennisser Robin Haase is doorgedrongen tot de tweede ronde van de US Open. Hij moest er hard voor werken. Pas in de vijfde set wist hij de partij tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald in zijn voordeel te beslissen. Ook Kiki Bertens is door naar de tweede ronde.